Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie in de een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief was nog niet ontploft en is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het pakketje lag op een distributiecentrum van couriersbedrijf FedEx. Austin in Texas wordt al weken geteisterd door een bommenlegger... die op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen en vier mensen gewond geraakt. De snelweg A4 is rond 1 uur vannacht weer helemaal opengesteld... nadat het asbest dat op de weg lag was opgeruimd. Tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen waren een groot deel van de dag... twee van de drie rijstroken afgesloten... omdat een vrachtwagen een zak met asbest verloren had. De gevaarlijke stof is door een speciaal team opgeruimd. Het voorval leidde in de avondspits tot lange files op de A4 in de richting van Amsterdam. Op diverse plaatsen in het land hebben mensen al hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Zwolle bijvoorbeeld deed de burgemeester Jan Meijer dat in een studentenkroeg. De bedoeling was dat meer mensen naar de stembus zouden gaan. Ook in Den Haag en Castricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Castricum was dat op het station dat voor de gelegenheid de hele nacht open blijft. In natuurgebied De Grote Peel op de grens van Limburg en Noord-Brabant heeft de afgelopen avond brand gewoed. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden stond in brand. Het ging vooral om lage begroeiing. Eerder deze maand waren al enkele kilometers verderop in natuurgebied de Deurnense Peel ook branden. De brandweer denkt dat die branden zijn aangestoken. En of de brand in de Grote Peel ook is aangestoken, dat is nog niet bekend. Het weer. Vannacht vooral in het oosten wat mist. In het binnenland kan het glad worden. Daar komt de temperatuur iets onder nul. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af... en valt vooral smiddags wat regen of motregen. Het wordt morgen een graad of 7.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 Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. you love me and all the many times you cried and wherever you may wander may good fortune be Lover, one who never leave your side shine.